Premier Rutte heeft zich de woede op de hals gehaald van de oppositie. Die wilde Rutte gisteren in de Kamer bevragen in een debat over passend onderwijs. Omdat minister Van Bijsterveld niet wilde tornen aan de bezuiniging van 300 miljoen euro. Maar Rutte vond dat Van Bijsterveld het prima zelf af kan en kwam dus niet opdagen. De oppositie verwijt Rutte onder meer arrogantie. Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de prijzen van brandstof. Daarover is een motie aangenomen van de PVV en de PvdA noemen de hogere brandstofprijzen in de afgelopen jaren onverklaarbaar... omdat de dollar gelijk is gebleven en de olieprijzen zijn gedaald. De Kamer wil de onderzoeksresultaten voor de zomer ontvangen. Universiteiten hebben aan het begin van het studiejaar een kleine 50.000 nieuwe studenten verwelkomd. De instroom was een procent minder dan in 2009. Populairste categorie opleidingen blijft gedrag en maatschappij met onder meer psychologie en sociale geografie. Bij buitenlandse studenten zijn vooral de economische opleidingen in Nederland in trek. De Libische staatstelevisie heeft vannacht beelden laten zien van de Libische leider Gaddafi... die wordt rondgereden in zijn limousine. Er werd bijgezegd dat het rechtstreekse beelden waren. Gaddafi wordt toegejuicht door aanhangers van zijn regime. Gisteren zouden tientallen mensen om het leven zijn gekomen... bij gevechten tussen tegenstanders van Gaddafi en de oproerpolitie. De kans dat de Guantanamo B gevangenis dichtgaat is klein, dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Gates gezegd. Volgens hem is de tegenstand te groot in het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. President Obama beloofde bij zijn aantreden dat Guantanamo Bay begin 2010 dicht zou zijn. In Groningen is gisteravond laat een tanker tegen een brug gevaren. Er zit nu een groot gat in de Noordzeebrug over het Van Stakemborgh-kanaal. Niemand raakte gewond, maar volgens de politie is de ravage groot. Waarschijnlijk ramde de tanker de brug met een uitstekende kraan. Het weer overwegend bewolkt, temperatuur rond het vriespunt.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 so phony. Nosy cause they're lonely. Aren't you sick of the same thing? They say so and so is dating. Love you or they're hating. And it doesn't matter anyway. Cause we're here tonight. though. We the same type. You my air light.